7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Urk zijn een half uur geleden drie woningen verwoest door een explosie. In een vierde woning woedt een uitslaande brand. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de explosie is op de Grote Fok. Ook is nog onduidelijk of er mensen aanwezig waren in de huizen. De buurt ligt volgens een getuige vol met glasscherven. Polen begint in september met de werving van 35.000 burgers voor een aparte militaire eenheid. De spanning met Rusland is de aanleiding voor de oprichting van de paramilitaire organisatie, schrijft de BBC. Het krijgsmachtonderdeel gaat de burgers trainen in militaire vaardigheden en ze bewapenen. Polen wil met dit onderdeel voorkomen dat Rusland op eenzelfde manier verdeeldheid gaat zaaien als in Oost-Oekraïne is gebeurd. Een Nederlandse man is in Thailand gearresteerd voor de moord op een Zwitser een maand geleden. De man van 38 uit Den Haag is aangehouden nadat een internationaal opsporingsbericht tegen hem was uitgevaardigd. Het slachtoffer exploiteerde een museum met muziekinstrumenten. De Nederlander hielp hem in dat museum, schrijven Zwitserse media. En vanaf vanavond gaan de treinen in België tijdelijk weer rijden. Urenlang overleg tussen de vakbonden en de directie is weliswaar op niets uitgelopen. Maar de bonden kunnen door een procedurefout niet doorstaken. Door die fout, bij de aankondiging van de huidige staking, kunnen stakers worden ontslagen als ze doorgaan. De Socialistische Spoorbond wil nu van 12 tot 19 juni opnieuw staken. Het treinverkeer in België is al ruim een week flink ontregeld, vooral in Wallonië. En er wordt gestaakt omdat het aantal compensatiedagen is verlaagd. Het weer, in het noorden en oosten wat stevige buien. Uit Friesland komen veel meldingen van wateroverlast. Zware buien zijn daarover getrokken tussen 4 en 6 uur. Die hebben wateroverlast veroorzaakt. Later vanavond wordt het droog. Morgen ook wat buien, vooral in het zuiden, maar ook geregeld zon. Zondag nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer file. A7 Zaandam-Hoorn 6 kilometer tussen Knopend-Zaandam en Purmerend Zuid. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Meter en Waddenooien 4 kilometer file.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 Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Ja, ja, hele goede avond. ZFM Beachmasters. Van alle en het is niet zomaar ZFM Beachmasters. Nee, nee, jullie horen het al in de teken van Race Radio.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 Ligt eraan hoe je het noemen vandaag. Het is 3 eh, juni, eh, aflevering 27 weer. En vandaag maar een uurtje lang zie je van Beachmasters. Ja, ja, een uurtje. Wat helemaal in teken zal liggen van Max Verstappen... want het is natuurlijk dit weekend hier eh, op circuitpark Zandvoort. En ja, daar wil je heel veel over vertellen. Vandaag heeft hij een meet and greet hier in het dorp bij ons op het Raadhuisplein... En daar staat zijn bolide staat al klaar, maar nu nog wachten op die Max zelf. En die zal om 8 uur arriveren. Wij zullen om half acht even kort inbellen met de studio in het dorp momenteel. De wandelende studio. Om eh, even een kleine sfeerverslag te doen vanaf eh, het paleis, noemen we dat maar vandaag. Even kijken hoe, eh, hoe druk het wordt en zo. 6000 mensen worden verwacht in het kleine dorpje, dus we gaan allemaal kijken of het past. Ik heb mijn twijfels, maar ja. Dat horen we straks natuurlijk allemaal van onze enige echte Karim. En voor de rest muziek, muziek, muziek en af en toe nog lullen. Ja, slap lul. We kunnen altijd verder gaan. Zoals ik al zeg, zie je van Beachmasters. Welkom op your weekend. Vice. Hey. Samenwerken met Avondjack. Zie hoe kanaal 40, 106.9.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 En dat betekent dat we gewoon eh, nachtjes doorgaan hier op CFM. Nee, niet alleen op CFM, we gaan ook gewoon lekker in het dorp door hoor. Eh, vanavond natuurlijk, wordt het latertje. Beginnen we morgen weer vroeg. Oh, het is allemaal niet goed voor je dat hoor. Echt, je wordt er gewoon oud van en versleten, wist je dat? Dat is gewoon niet goed voor je. In ieder geval zaterdag zijn we gewoon van 12 eh, tot... Eh, ja, aan het einde zijn we van 12 tot 7 eh, bij jullie met Race Radio in de algemeen in het teken van Max Verstappen. En dan zitten we niet te vergeten, zondag hebben we het ook, hè? Ja, ja, van 12 tot een ja, uurtje of 5, 6 zitten we ook weer helemaal in het teken van Max Verstappen. Op het circuit zijn wij ook te vinden, dan zijn we te herkennen aan de blauwe jasjes. En wij gaan lekker verder met, ja, wat zullen we doen? Sally. het overblijf van alle nieuwtjes hier in het circuitpark Zandvoort vanmorgen. Hou de Facebook van ZFM Beachmas in de gaten. Wij zullen live blijven posten. Wij eh, zijn gewoon de hele dag op het circuit. Dit is Hardwell met Sam. zullen we jullie in de gaten houden. kan ook gewoon lekker via de radio. Blijf luisteren. 106.9, gewoon de vaste kabel. Of 104.5. Je kan alles blijven volgen. Of via Ziel Kanaal 40. Kom je er ook. En ben je toch bezig? Download dan gelijk even de app. Race Radio. Hey, eh, en wij zijn natuurlijk in het teken van, eh, ja, je hoort het al, Race Radio niet te vergeten. Hey, eh, omdat hij net drie weekjes uit is, dan gaan wij hem gewoon nog even een keer draaien.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 Ik weet wel hoe ik weg. Ik weet wel hoe ik wegga. Beloof voer, ik zeg ga niet getreurd. Abu is geef geen stress, onbelt toch goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Ik hoef vertrekken, zij laat me niet los. Nu doet ze tof voor de deur en de string en haar in de knop. Zij zocht naar liefde ik zocht naar genot. Krijg bijna spijt dat ik haar heb ge... Bieber A. One featuring Stefan Elias hier op CFM Beachmans over de weekend. maar kan voor de night. Wil je nog meer van dit soort muziek horen? Of heb jij een nieuwe en je denkt dat dit echt de zomerhit 2016 wordt? Stuur het even door via www. Nee, we hebben geen www. Gewoon ZFM Beachmasters, apenstaatje Gmail. Doe was, be brave. En eh, ja, jullie, ik, heb helemaal geen zin meer op jullie te laten wachten. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik, eh, ja, eh, een einde uitzending. Nee, in ieder geval, we hebben nog even wat nummertjes. We gaan straks even horen, van naar de ANBB. En we hebben nog wat weer voor jullie. En dan gaan we natuurlijk even live naar het dorp. Maar eerst, Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. In teken van... Alleen op CFM.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 En dat is eh, in handen van een meteorgroep. Het weer voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond nog een paar stevige buien en onweersbuien. Vannacht droog met opklaringen en lokaal nevel of mist. Minimum temperatuur rond de 15 graden. Morgen overal veel zon. In de middag lokaal een, weer een onweersbui. Daarbij zomers warm met 23 graden op de stranden tot mogelijk 28 graden langs de oostgrens. wat warm. Zondag weer wederom veel zon en dan vooral in het zuiden lokaal nog enkel een buitje. Met 20 eh, tot 28 eh, graden is het eh, weer opnieuw vrij warm. Dit was de Vermeten Groep en we gaan gelijk door naar de files. En momenteel staan ze op de A1 Amsterdam Amersfoort. 20 minuten vertraging tussen naar de West en Vegbrug. Vechtbrug. Op de A6 Lelystad Muiden. 6 minuten vertraging tussen Muidenberg en Muidenberg gewoon knopen Muidenberg dus. Op de A7, Den Oever, Zurich. Daar staat ook, uh, kijken, daar staat 23 eh, minuten vertraging tussen Brandzeedijk en Brug over de Lorensluit. En uh, eh, tot slot op de A15, Gorinchem Nijmegen. Drie kwartier vertraging tussen knooppunt uh, Delwan Ooyen of, ja... Ja, knooppunt Delwan Ooyen. Heel simpel. Wil je ervoor, nemen neem even afrit 6, dan kan je er zo omheen rijden. Dan sta je die 42 minuutjes niet te wachten. En natuurlijk over Max Stappen aanstaand weekend onze Formule 1-winnaar van Spanje. De hij wordt de publiekstrekker genoemd. Hey, eh, de ANWB eh, waarschuwt op. files op de A9, de N200 en de N201. Niet alleen dat, maar ook gewoon in Zandvoort, Haarlem en de omgeving zal het helemaal vaststaan. Max Verstappen maakt zaterdag en zondag vanaf half twaalf zijn opwachting op het circuit. En eh, dan uh, verwacht de ANWB grote files. Ook na afloop van het evenement op circuit Park Zandvoort rond half zes zal het druk zijn op de genoemde wegen door de terugkerend verkeer. Eh, kom jij nou ook naar Max Verstappen? Pak dan even de trein. Je kan gewoon vanaf Haarlem kun je opstappen. Elke 10 minuten rijdt er een trein. En tot een uurtje of acht rijdt hij ook gewoon elke 10 minuten weer terug. Daarna weer één keer in het half uur. Je auto kan je het beste zetten bij... Ikea, dat is in Sparenwoude. Daar hebben ze een heel groot parkeerterrein voor Max Verstappen openstaan. Dan kan je gewoon zo de trein stappen rechtstreeks naar Zandvoort. Of proberen eh, proberen zoveel mogelijk met de fiets of openbaar voer te komen. Bussen worden ze strengste afgeraden. Beste met de OV, dat is het best. En eh, over Max Stappen gesproken trouwens. Laat even jouw ervaringen eh, achterhoeven hoe jij het deze week vond op het circuit. En uh, wie weet nodig je wel even uit in de uitzending. We gaan nog even snel even een nummertje draaien voordat we verder gaan naar onze enige echte Karim. We gaan verder met Hardwell. Bring the lights, never say goodbye. Dit is Masters. Welcome to your weekend. Mijn naam is Jonas Parson. Zigo, kanaal 40, 106.9. Ik zeg let's go! goodbye Niet alleen op het circuit, maar ook in het dorp. Je luistert steeds naar Hartwell. En er staat er eentje in het dorp te popelen van ons. Hè. Hij staat zo erg te popelen. Het is onze enige echte Karim. Goeie. Goeie, goeie, goeie avond. Hoe is het in het dorp momenteel? Het is extreem druk in het dorp. Uh, ik sta nu vlakbij de Formule 1 auto in het uh, vak. En omheen zie ik uh, ja, wel duizenden mensen op dit moment druk. Want het is ook echt niet normaal, want er zijn ook veiligheidsmaatregelen genomen. Er is politie van hier tot Tokio. Je kan ze niet tellen op één hand vandaag. Klopt helemaal, ja. Het is, eh, het is wel gezellig, moet ik wel zeggen. Ik merk hier niet heel extreem veel van de maatregelen. Dus het is vooral gezellig feestje met eh, veel muziek, veel mensen. En eh, in afwachting van Max Verstappen. Ja, want Max Verstappen zou om 8 uur arriveren, als ik het goed heb. Klopt. En dan blijft hij een uurtje voor handtekeningen of geeft hij dan nog een demonstratie? Eh, nou, demonstratie is het dorp net iets te klein voor. Ik geloof wel dat ze de auto gaan starten. Ik kreeg net eh, van de brugjes voor in mijn oor, dus het zal wel een reden hebben. <laughs> Eh, ja, voor de rest zal hij heel veel handtekeningen uitverdelen. En zo te zien is hij daar een aardig tijdje mee bezig. Want hij is er nog niet of hij is er al wel? Nee, ik, ik heb het idee dat hij in het gemeentehuis is op dit moment. Oh, nou, dan gaan we daar toch even binnen met een koffie drinken. Gezellig. Ik krijg van allerlei mensen te horen dat het een uh, droogkloot eerste klas is, dus je kan wel met hem lachen. Ja, dat is het ook wel, hè? Ja, en eh, jullie hebben vanmiddag natuurlijk, waren jullie bij het monument? Klopt. En eh, hoe was dat verlopen eigenlijk? Dat begon om half vijf, het eh, monument van Max Verstappen. Tenminste, zijn naam stond, staat er nu bij, officieel. Ja. Nou, het werd dus onthuld door Max zelf. En we hebben hem ook gesproken als CFM zijn. Dus dat is heel mooi. Ah, dan kunnen jullie vast wel hier binnenkort op de ZFM TV. Dan zal het op een vrijdag zal het wel helemaal uitgezonden worden. En nu kijken hoe onze mensen nou, er mooi op staan. <laughs> Hey, eh, in ieder geval, ja, ik weet het eigenlijk niet voor de rest. Om 8 uur komt Max Verstappen, hij zal tot 9 uur in het dorp zijn. En morgen begint hij om half 11 als het goed is met zijn eerste demonstratie op de circuit, hè? Klopt, ja, half 11. Nou, eh, wij zijn er in ieder geval morgen weer bij. Ik zeg eh, veel plezier daar en tot straks. Dank je. Dank je, tot straks. Hey, hoi hoi. Hoi hoi. Wij gaan lekker verder met Justin Bieber, Love Yourself. Dat was onze enige echte Karim vanuit het dorp hier in Zandvoort. Waar ze met 3000 eh, man gewoon op Max Verstappen staan te wachten. Het is toch allemaal wat. 18 jaar, Formule 1, eerste plek gereden. Gewoon een wereldkampioen.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 Cause if you like. Justin Bieber, Love Yourself, CFM Beachmasters, Welcome to the Weekend. Oh baby, you should go and love Helemaal in teken van Max Verstappen. And if you think that I'm still holding on to something. You should go and love yourself.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 En eh, wij gaan eh, live naar onze eh, enige echte Tim Koemans. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hoe maakt u het? Ja, goed. goed. Want, ja, het, lekker, lang dagje op de circuit achter de rug. Dus, ja, want jij doet natuurlijk mee met de Mazda Cup. Ja, ja tijdens de Max Verstappen dagen dit weekend op de circuit rijden mogen we meedoen met de Mazda Cup. En ik heb begrepen omdat het is omdat het zulke leuke races zijn om te zien. Dus ja, dat, vandaar dat we zijn uitgenodigd en eh, hartstikke leuk. Nou, lekker. Ja, natuurlijk vandaag je vrije trainingen. En eh, hoe is dat een beetje gegaan? Ja, goed. Het was erg druk op de baan. We hadden 51 auto's eh, op het veld. En, het grappige is dat normaal gesproken mag je maar 47 auto's tegelijk op de baan hebben. Maar omdat het zo'n leuk veld is, heeft de KNAF, de Nederlandse Autosportfederatie, gezegd dat we met meer auto's mogen rijden. Dus het was heel druk. Ehm, wel goed gereden. We hadden wat af, eh, afstellingsveranderingen aan de auto doorgevoerd. En dat zorgde ervoor dat we uiteindelijk bijna twee seconden per rondje sneller zijn. Dus dat is wel serieus werk. Nou, dat is lekker dan. En eh, uiteindelijk eh, P18. Oh, netjes. 51. Want je, dus je, inderdaad... je start op 51 of? Nee, nee, nee. dit was uh, vrije training. Hè. Morgen hebben we kwalificatie. Oh, ja. gaat het echt om startposities. Zit als puur even, even afstellingschecken. Nou, dat is allemaal gelukt. En ja, we gaan er morgen voor zorgen dat we nog een stukje verder naar voren kunnen hopelijk kunnen nog een paar kleine tweaks aan de auto doen en dan eh, gaat het goed komen. Natuurlijk, uh, eh, circuitpark Zandvoort is een beetje jouw circuit. Jij komt er zelf ook vandaan. Dus eh, <laughs> jij hebt het er meer in je hand dan de rest volgens mij. Want het zijn niet alleen maar Zandvoort. Ze komen ook ver, uit, ver weg hier vandaan. Sterker nog, er zijn maar drie Zandvoorters in het hele veld. Ja, en dat is zeker jouw team. dat, ben ik. Dat is mijn teammaatje Jorn inderdaad en, en Jordi want de rest komt het wel gewoon allemaal uit Nederland, neem ik aan, toch? Of eh, komen ze ook uit... Uh, nee, we hebben ook Belgen, Duitsers, Engelsen en een Zwitser hebben we rondrijden. En een cent uit Rusland, die heeft wel de Nederlandse nationaliteit. Oké. dus... ja, dat gaat wel goed door elkaar, hoor. het is lekker druk. en ben jij nog van plan om Max Verstappen straks te gaan in het dorp? Want het is daar ook echt druk, hoor, nu. Ja, nee, <laughs> we hebben zo'n lange dag erop zitten dat we nu even in de relaxed modus zitten. Even zitten, even eten en... Vanavond op tijd slapen, Om 7 uur is het weer vroeg op circuit, dus... Nou, is goed. Dan bedankt in ieder geval voor de informatie weer, eh, zoals altijd. En eh, volgende week eh, dan doen we het wat uitgebreider. wel even langskomen. Ja, sowieso. Volgende week wat langer met het Formule 1 updateje. Ja, daar heb ik nog genoeg over te vertellen. Daarom, daarom, daarom. Hey Tim, ik zie je morgen en voor de luisteraars tot volgende week. Yes, oké. Hoi, hoi. Hoi. Dat was natuurlijk onze enige echte Tim Koemans, onze Zandvoortse racekampioen. Die eh, zal morgen de Mazda Cup hier op uh, eh, Squierpark Zandvoort rijden tijdens de Max Verstappen. We gaan verder met Oliver Heldens met Waiting. En zondag gaan we gewoon lekker losgaan op eh, Bloemendaal en Zee. Daar zullen vier tenten weer uh, omgetoverd zijn tot uh, eh, beachparties. Het zal allemaal om vijf uur beginnen. Hou je kaart snel via ticketscript.nl. En natuurlijk niet te vergeten, morgen in Zandvoort. Dancing on the Streets. Met onze enige echte DJ, Ramonski. van 6 tot 8. Elke week met Jonas Parson. En elke week weer iemand anders als sidekick. Oliver Helden, Turtle Waiting. dan eh, zijn we er alweer klaar mee voor vandaag. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Heb jij nou een eh, lekkere line-up voor ons radioprogramma volgende week vrijdag? Stuur dat door via www.facebook.com slash cfm Beachmaster. Maar via de post, de ouderwets Tolweg Tina Zandvoort. het een mooi voor woorden dat je gewoon een wereldkampioen hier in Zandvoort ziet. Het maakt je echt niet vaak mee. Morgen zal ik het programma openen tussen 12 en 2. In samenwerking met Maurice Mulder. Drijven voor mij stappen deze hier op CPZ Zandvoort.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 Helemaal in teken van onze racelegende Max Verstappen. Of eventueel Race Radio. Hey, eh, ik zeg bedankt, mijn naam is Jonas Parson. Aanstaande woensdag ben ik er weer. En niet te vergeten, morgen tussen 12 en 2 zullen Maurice Mulder en Jonas Parson... het raceweekend van jullie openen hier op ZFM Zandvoort. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. Morgen meer sfeerverslagen, meer gezelligheid en meer raceliefhebbers. Ik zeg bedankt en tot morgen. Nu nog even een klein stukje Red Hot Chili Peppers Dark Necessity.